voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen proeven dit jaar niks van de oliebollen en de champagne. Er zijn vandaag 9700... Sorry, ik <laughs> zag die cijfers en ik dacht, wat lees ik voor? Wat wordt toch die van 4 uur, het eh, hakkelbulletin. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen proeven dit jaar niks van de oliebollen en champagne. Er zijn vandaag 9719 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, zegt het RIVM. Dat zijn er 232 meer dan gisteren. Het aantal ziekenhuisopnames is ook weer wat toegenomen. Er liggen nu 2828 mensen met corona in het ziekenhuis. Daarvan zijn 724 mensen er zo slecht aan toe dat ze op de intensive care liggen. Een wijk in Alkmaar is door de burgemeester bestempeld tot risicogebied. Er zijn signalen dat jongeren uit de buurt willen gaan rellen en dingen kapot willen gaan maken. Ze willen aandacht. kort. Hebben ze. Nee de politiek. Het beste niet afsteken, want de zorg heeft al genoeg problemen. Ja, maar omdat, kijk, het corona, de school gaat dicht. Zien we leuk en eh, ze schaffen nu, dus, vuurwerk af nog steken, dat schaffen ze nu af. Ja, daarom wordt iedereen boos. Het heeft volgens hen dus te maken met het vuurwerkverbod, maar vorige jaarwisseling was het in dezelfde wijk ook al onrustig. Er werden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid naar de ME. President Trump ligt overhoop met een deel van zijn eigen Republikeinse partij. heeft te maken met het coronasteunpakket van de Amerikaanse overheid. Alle Amerikanen zouden 600 dollar krijgen, maar president Trump vond dat te weinig en wilde er 2000 van maken. Zijn partijgenoten in de Senaat blokkeren dat nu. En in ons land mag je geen knallers afsteken vanavond. Maar toch zijn er wel Nederlanders die vuurwerk inslaan. In het Belgische grensdorp Baarle-Hertog piepen ook vandaag nog tientallen Nederlanders de grens over om illegaal vuurwerk te kopen, merkt deze verkoper. Er zijn er toch nog genoeg die uh, wel komen, ja. ja zeker. Die komen hier dan iets kopen wat, u, eh, wat ze niet mogen afsteken. Ja, we hebben eh, F1 vuurwerk wat wel mag, maar het grootste deel dat is, is kindervuurwerk. Dat is het kindervuurwerk, ja. maar het grootste deel is toch wel F2 vuurwerk wat momenteel verboden is om af te steken. Ja. Misschien bewaren ze het volgend jaar. Ja, denkt u dat? Nee. Krijg het weer nog? Vanavond klaart het nog een beetje op. Behalve in het zuidoosten, daar kan regen vallen. En het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Nieuwjaarsdag is droog en af en toe zie je de zon ook. En het wordt 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Dat heeft het kabinet besloten vanwege de hoge besmettingscijfers... en de toenemende druk op de zorg. Dat betekent dat ze in ieder geval dicht blijven tot maandag 18 januari. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om kinderen onder de 12 ook te gaan testen bij klachten. De OMT zegt dit vanwege de Britse variant van het virus die besmettelijker zou zijn. In een appartement in Alphen aan de Rijn is illegaal zwaar vuurwerk ontploft. Daarbij is de bewoner zwaar gewond geraakt. De politie heeft in het appartement waar de ontploffing was ook meer explosief materiaal gevonden. Het weer bewolkt soms opklaringen en de temperatuur daalt straks tot rond het vriespunt. Rond de jaarwisseling is het vrijwel overal droog en in het noorden kan lokaal mist voorkomen. wrap top. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.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 as long as I got you, baby. Just mine. op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. Let us know. midnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, now all the way home I'll be warm.